Een motie van de oppositie om het kabinet te laten erkennen dat het niet op deze manier had gemoeten, haalde het niet. NAVO-chef Rasmussen zegt dat de VN-resolutie over Libië het niet toestaat om wapens te leveren aan de opstandelingen. Dat is in tegenspraak met wat de Amerikaanse minister Clinton zegt. Volgens haar staat de resolutie de wapenleverantie wel toe. En president Obama zei in een interview voor de Amerikaanse televisie dat hij niet uitsluit dat het verzet in Libië wapens krijgt. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar voor het eerst minder hard dan de inflatie. Huizenbezitters gaan gemiddeld 1,6% meer betalen. De inflatie is 2%. Dat blijkt uit de atlas van de lokale lasten van het onderzoeksinstituut Culo. Een huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar en Blaricum is de duurste gemeente voor een huiseigenaar. Een Amerikaanse universiteit moet 55.000 dollar boete betalen voor nalatigheid bij een moordpartij in april 2007. Toen schoot een student van Virginia Tech twee mensen dood en een paar uur later nog eens 30. Volgens het ministerie van Onderwijs had de universiteit direct na de eerste moorden moeten waarschuwen dat er een gewapende man op de campus rondliep. In Italië is premier Berlusconi verwikkeld geraakt in een nieuw relletje. Op een van zijn tv-zenders zei een vrouw die zich voordeed als slachtoffer van de aardbeving in L'Aquila in 2009 dat de wederopbouw erg goed verloopt. Nu blijkt dat ze helemaal niet uit de getroffen stad komt. De vrouw heeft inmiddels bekend dat ze 300 euro van de zender heeft gekregen om deze uitspraken te doen. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en vanmiddag gaat er wat regen vallen. Het wordt 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden.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 adelante de mis ojos con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda.